Volgens de Verenigde Naties zijn ze alleen via de lucht bereikbaar. Reddingswerkers hebben zeker 40 helikopters extra nodig om voedsel en hulpgoederen naar de geïsoleerde gebieden te vliegen. De Verenigde Staten hebben eerder al 18 helikopters naar Pakistan gestuurd. Volgens de VN vraagt de situatie in Pakistan om een buitengewone inspanning van de internationale gemeenschap. Zeker 20 miljoen mensen zijn getroffen door de overstromingen in Pakistan. In Venezuela zijn bij een ongeluk in een oude goudmijn zeker zes mensen omgekomen. In de mijn in het oosten van het land stortte een gang in. De eigenaar van de mijn besloot vijf jaar geleden om die te sluiten. Het graven naar goud bracht niet meer genoeg op. Sindsdien graven mensen er illegaal naar goud. Illegale goudzoekers zeggen dat er nog slachtoffers onder het puin liggen. Maar de autoriteiten in Venezuela geloven niet dat er nog mensen in die mijn zijn. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van China zijn 43 mensen omgekomen. Het toestel van de Chinese luchtvaartmaatschappij Henan Airlines kwam bij de landing door onbekende oorzaak naast de baan terecht. Daardoor brak het in stukken en vloog in brand. Het toestel had 96 inzittenden. 53 mensen konden levend uit het brandende wrak worden gehaald. In Brazilië is de politie op zoek naar een scheidsrechter. Die wordt verdacht van het doodsteken van een speler. De wedstrijd tussen twee amateurteams in het noordoosten van Brazilië liep zondag uit de hand nadat de scheidsrechter voor een overtreding had gefloten. Twee broers die bij het benadeelde team speelden kregen daarop ruzie met de scheidsrechter. Die stak een van de broers dood en verwondde de ander. Die ligt nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse scheidsrechter is na de ruzie gevlucht. Het weer.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 Say money, money won't get you too far, get you too far. Thank you.